Van 9 uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De Spaanse politie heeft op Ibiza een criminele bende opgerold... die miljoenen verdiende aan illegale wapenhandel en afpersing. Een Poolse ex-militair die zich uitgaf voor diplomaat... zou leiding hebben gegeven aan de bende. De bende leverde onder andere 200.000 kalasjnikovs, raketwerpers en tanks... aan de strijdende partijen in Zuid-Soedan. Volgens de politie persten de criminelen met de hulp van een Nederlandse bende... ook ondernemers af op het eiland. Daarbij zou 4 miljoen euro zijn buitgemaakt. Gijzelnemers in Jerevan hebben de vier politieagenten die ze vasthielden laten gaan. De gewapende groep blijft wel het politiebureau in de Armeense hoofdstad bezetten. De daders bestormden het gebouw afgelopen zondag uit protest tegen de arrestatie van een oppositieleider. Bij de bestorming kwam één politieagent om het leven. Na onderhandelingen waren de gijzelnemers bereid alle agenten te laten gaan in ruil voor contact met de media. Britse automobilisten hebben veel last van enorme files richting de haven van Dover. Aangescherpte veiligheidsmaatregelen op weg naar Frankrijk leiden tot grote vertragingen. Reizigers stonden tot 12 uur lang vast, bij hoge temperaturen. Veel mensen hebben de nacht in hun auto moeten doorbrengen. De politie zet motoren en een helikopter in om water naar de automobilisten te brengen. Om de doorstroom te bevorderen zijn de veiligheidsmaatregelen vandaag wat versoepeld, maar er blijven lange wachttijden. Politie van Kent adviseert reizigers hun reis uit te stellen. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield er zijn eerste speech als de beoogd vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren noemde Clinton hem. Clinton introduceerde haar running mate als een progressieveling die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het weer, de zon schijnt geregeld en de wind neemt geleidelijk af. Het is warm en dat blijft het de komende uren ook. In het oosten en zuiden van het land is kans op een onweersbui. Morgen wordt het warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden. De dag begint grijs, maar later is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog.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 As long as you're here, I'm free when the moon comes out or the sun starts shining? Will you be the one that I confide in? Will you be the one that I confide in? Unknown, but it feels so right. Just take me to the other side. Don't know, but it feels so right, so right, so right. You take me to I drew a smile on my face, the paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show.